De 60-jarige Ben Schop was in het tweede kabinet Kok staatssecretaris van Buitenlandse Zaken voor de PVDA. Daarna kreeg hij een hoge functie bij Shell. Nijhuis veroorzaakte vandaag ophef met een interview in de Volkskrant. Daarin zei hij dat Schiphol het liefst een man heeft als een opvolger. De Nederlandse aardoliemaatschappij gaat oudere schadeclaims tot 25.000 euro uitbetalen. Ook als de NAM vindt dat de schade niet door een aardbeving is veroorzaakt of verergerd, heeft minister Wiebes van Economische Zaken laten weten. Het gaat om schademeldingen van voor 31 maart 2017. Het zijn er zo'n 6.000. Claims boven dat bedrag worden voorgelegd aan de arbiter Bodembeweging, de geschillencommissie die onder de Nationaal Coördinator Groningen valt. In Amsterdam hebben de meeste bedrijven, winkels en huizen die werden getroffen door een grote stroomstoring weer elektriciteit. Monteurs zijn bezig de laatste 5000 huishoudens aan te sluiten. De storing ontstond vanmorgen toen bij graafwerkzaamheden een kabel werd geraakt. Daardoor viel bij 30.000 huishoudens de stroom uit. Wielrenner Wout Poels heeft de wielenkoers Parijs-Nice moeten verlaten na een zware valpartij in de zesde etappe. Hij gleed in een bocht tegen de vangrail en heeft zijn sleutelbeen gebroken. Ook raakte hij gewond aan zijn borst en knie. Poels won deze week de tijdrit en stond tweede in het algemeen klassement. Het weer vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen regen. Het koelt vannacht af naar een graad of 6. Morgen is het met 14 tot 17 graden erg zacht. En overdag blijft het zo goed als droog. Zondag wordt het regenachtig bij maxima van 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort?